Te zien is hoe Van der Sloot en de 21-jarige Stephanie Flores een week geleden ochtends een hotel binnenlopen en naar de kamer van Joran gaan. Bijna drie uur later komt hij alleen weer naar buiten. Stephanie Flores werd een paar dagen later doodgevonden in een hotelkamer. Van der Sloot ontkent dat hij haar heeft vermoord. CDA-leider Balkenende heeft er geen spijt van dat hij de hypotheekrenteaftrek tot breekpunt heeft verklaard. Balkenende zei dat hij dat deed omdat de VVD steeds beweerde dat het CDA niet duidelijk genoeg was. Als mij zo'n verwijt wordt gemaakt, kies ik voor helderheid, zei Balkenende in Nova. Verder herhaalde Balkenende dat de CDA niet meedoet aan een kabinet dat de hypotheekrenteaftrek wil beperken. Het aantal etnisch gemengde huwelijken in de Verenigde Staten is sinds 1980 verdubbeld en sinds 1960 verzesvoudigd, blijkt uit onderzoek van een instituut in Washington. Zo'n 15% van alle huwelijken is nu gemengd. Van Amerikanen van Aziatische afkomst trouwt 30% gemengd, van de Latino's 25%, van de Zwarte 15% en van de blanken trouwt 9% met iemand uit een andere etnische groep. BP accepteert alle gegronde schadeclaims die vanwege de olieramp in de Golf van Mexico zijn ingediend. De oliemaatschappij heeft naar eigen zeggen geen bedrag gereserveerd, maar zal gedupeerden zolang het nodig is betalen. Vooral vissers die door de olieinkomsten mislopen hebben de afgelopen weken schadeclaims ingediend. In Velden bij Venlo wordt vanochtend een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt... Zo'n 25 huizen worden ontruimd. Ook moeten de bewoners van 340 woningen in een straal van 500 meter rondom de Amerikaanse duizendponder binnen blijven. Als de ontsteker door de explosieve opruimingsdienst is verwijderd, gaat de bom naar een industrieterrein in Venlo. Daar zal hij tot ontploffing worden gebracht. Weer, wordt broeierig warm, zo'n 23...